uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen versoepelingen voor de horeca. De horecabranche had een kort geding tegen de staat aangespannen... omdat de huidige kabinetsmaatregelen vanwege corona te streng zouden zijn. Maar de rechter is het daar niet mee eens... en komt later met een uitgebreide motivatie van dit besluit. Er wordt nog steeds te weinig gedaan om in asielzoekerscentra geweld tegen homoseksuelen aan te pakken. Dat zegt een stichting die opkomt voor homoseksuele asielzoekers. In een brandbrief aan het kabinet wordt nog eens gevraagd om aparte, veilige plekken voor deze groep. De stichting heeft sinds juni 60 meldingen over geweld tegen LHBTI'ers in asielzoekerscentra ontvangen. De stichting zegt die te hebben doorgestuurd naar een meldpunt zonder daar antwoord op te hebben gekregen. Minister De Jonge gaat ervan uit dat de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA goed is verlopen. Er is volgens hem geen reden voor twijfel. Hij won op het tippetje van het eh, Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die zegt dat er zaken zijn misgegaan bij de elektronische verkiezing. Een aantal mensen had op hem gestemd... maar kreeg de melding dat hun stem naar De Jonge was gegaan. Andersom zou dat ook zijn gebeurd. De supermarkt in Noord-Deurningen die vorige week moest sluiten... omdat de eigenaar zich niet aan de coronamaatregelen hield... is sinds vanochtend weer open. De man was vorige week nog erg boos dat hij zijn winkel moest sluiten... en noemde de veiligheidsregio incompetent. Inmiddels heeft de kruidenier maatregelen genomen... waardoor de winkel van de veiligheidsregio weer open mag. Mensen die een mondkapje dragen zijn niet meer dan anderen geneigd om losser om te gaan met de anderhalve meter regel, blijkt uit straatonderzoek. De onderzoekers analyseerden camerabeelden van een drukke winkelstraat in Amsterdam. Ze zagen geen verschil in gedrag tussen mensen met en mensen zonder een mondkapje. Ruim de helft van alle mensen hield geen anderhalve meter afstand. Het weer vanuit het westen droog en zonnig.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 En jij beleeft het. Zon. Zon. Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe uitzending van ZFM Lunchroom. Uw eh, vaste presentator, of moet ik zeggen presentatrice eh, Marja, is op vakantie. Zo vandaag een speciale vakantieuitzending door Rick en door Pim. We willen deze, tijdens deze twee uur een selectie uit onze favoriete muziek gaan draaien. Rick in het eerste uur en ik in het tweede uur. Dus veel plezier. Rick. Dankjewel. Eerst nummer, dat heeft eigenlijk geen uh, introductie nodig. Dat spreekt voor zich. While we're doing that blues thing, we're going to play this uh, Bobby Bland song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song. Someday I go to church, yeah. Gonna lie me down pray. Lord have mercy. van de klassieke slow blues Stormy Monday... door de Almer Brothers Band van hun in 1971 live opgenomen album At the Fillmore. Het is oorspronkelijk een nummer uit 1947 van T-Bone Walker. We duiken nu verder terug in de rockgeschiedenis met Ike Turner en Rocket 88 uit 1951. Dit nummer wordt door velen beschouwd als het eerste rock'n'roll nummer. jalop if you heard the noise they make. But let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. smart and it and don't be late, baby. We are pulling out about half past eight. Going round the corner and hit a fifth. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. of God shines His light on you. duo. Twee heren, de oudste uit Engeland en de ander, ook al aardig op leeftijd, uit Ierland. Ze hebben allebei al tientallen jaren ongebroken, zeer productieve carrière. Voor wie ze nog niet herkend had, Van Morrison en Cliff Richard. Je zou er bijna religieus van worden. Uit 1989 van het Van Morrison album Avalon. Om een beetje in de buurt te blijven nu een nummer van Solomon Burke, die behalve soulzanger ook bisschop was van zijn eigen kerk. Hij stierf 10 oktober 2010 in zijn vliegtuig op Schiphol op 70-jarige leeftijd. Twee dagen voor hij met de dijk, met wie hij een album had gemaakt, zou optreden in Paradiso. We kennen het nummer vooral van de Rolling Stones en The Pretty Things. En hier het origineel. Solomon Burke met Cry To Me. cause you're all alone And nobody Cause you're on the phone Or don't you feel like a crime smell of her perfume. Uh, don't you feel like a crime? Uh, don't you feel like crying? Uh, don't you feel like you De nummer van Joan Armour Trading uit 1981... komt van haar album Walk Under Ladders. Het was kenmerkend voor de relationele ingewikkeldheden... waarin de flower power generatie in de jaren 80 vaak belandde. Ik zeg niets. The weakness in me... zomaar een lekker nummer van QB in the Blizzards... met de virtuoze Elko Gelling op zijn Gibson Les Paul. Uit 1967, Another Land... Herman Brood natuurlijk op piano. Dit was Rockin' in the Free World, een protestlied van Neil Young uit 1989. Hij schreef dit na twee regeringsperioden van Reagan bij het aantreden van Bush. Heel frans dus dat Trump het gebruikte bij zijn verkiezingscampagne, zeer tegen de zin van Neil Young. En nu zijn we aangeland bij het volgende nummer van Jerry Lewis, een van de iconen van de rock'n'roll. Toen hij in 1958 toerde in Engeland, 22 jaar oud... kwam in de publiciteit dat hij voor de derde keer getrouwd was. Deze keer met zijn 13-jarige achternicht Mary Gail Brown. Het was afgelopen met zijn rock'n'roll carrière... en hij legde zich toe op de country en western. In 1986 werd hij als een van de eerste opgenomen in de Rock Roll Hall of Fame. Inmiddels wordt hij volgende maand 85. Ondanks een leven doordrenkt van drank en drugs. Een groep fans beijvert zich momenteel om hem ook nog een plaatje te bezorgen in de Country Hall of Fame. We gaan nu luisteren naar When Two Worlds Collide uit 1980. Your world was different from mine, don't you see? try. van de rock'n'roll. Met zijn oerkreet bam boom, riep hij in 1955 de rock'n'roll tot leven. Deze kreten liet hij drie jaar later horen in I'll Never Let You Go, ook bekend als Boe Aho Aho Aho.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 De eerste grote rock'n'roll hit van Jerry Lewis uit 1957. Jerry Lewis schreef weinig eigen nummers, maar had een geweldige output. Ik zie hem als een grote muziekmolen. Je gooit er een liedje in, de piano begint boogie-woogie te pompen... Jerry laat zijn unieke stem horen, cool en opzwepend tegelijk... en er komt weer een typisch doordringend Jerry Lewis nummer uitrollen. Zo heeft hij dit ook gedaan met de oorspronkelijke versie van Holy Shaking Going On... door Big Maybell uit 1955. Hoor maar. Toevallig zag ik dit liedje deze week in de nieuwe HBO-serie Lovecraft Country... waar het te horen wordt gebracht in deze versie... op een straatfeest in Chicago in de 50 jaren. Rock and Roll Coincidence. klassiek nummer... door de meest onbekende, wereldberoemde Nederlandse bluesgitarist-zanger Hans Teesink. Waarvan zelfs Bo Diddley zei, he is a hell of player. Let op de verrassende overgang in de gitaarsolo. James Infirmary. down in old Joe's bedroom. usual. And a usual crowd was there. When my right hand to old your McKinney. But she never finds another man like me. zanger-gitarist Chuck Prophet speelde in de 80 jaren in de groep Green on Red. Sindsdien heeft hij een solo carrière met zijn begeleidingsband The Mission Express. Hij schrijft originele songs. In dit nummer uit, 19, uit, sorry, uit 2004, Judith, Bump Shooby Dooby Bump... laat hij een mooi citaat horen uit de rijke rockgeschiedenis. The ram a a ding dong, did. met de tijd dit nummer moet onderbreken. Maar ik hoop dat we in de toekomst de gelegenheid krijgen... om nog eens uitgebreid op Chuck Prophet in te gaan.